en viel het zware metalen onderdeel dik 30 meter naar beneden. Nieke Hoytink werkt voor de regionale krant De Stentor... en zou een reportage maken over het project. Ze stond op het platform voor toeschouwers toen de dag een hele andere wending kreeg. Toen ineens knapte er iets. Eh, er klonk een enorm kabaal, want door het knappen van een deel van de takels... Eh, ging eh, die boog enorm heen en weer zwaaien, zo hard zwaaien... dat hij er nou ook verder losknapte en met donderend geweld naar beneden lazerde. Terwijl ik daar met gewoon verschillende mensen als publiek stond te kijken, want het zou gewoon een mooie dag zijn. Twee bouwvakkers hebben het ongeluk niet overleefd. Twee anderen raakten gewond. Demissionair premier Rutte wenst via X de nabestaanden en betrokkenen veel sterkte. De gemeente Den Haag wordt overspoeld met verzoeken om de straat die grenst aan de Russische ambassade te vernoemen naar Navalny. Een petitie om de straat de Alexei Navalny-weg te laten heten is bijna in twee dagen al bijna 40.000 keer ondertekend. Of de naam aangepast gaat worden is niet zeker. Een van de eisen is namelijk dat zo'n persoon tien jaar dood moet zijn. Als de straatnaam wel wordt veranderd, betekent dat er op alle binnenkomende post Navalny's naam staat. En weet jij of jouw huis toekomstbestendig is? Veel mensen hebben namelijk geen idee, zeggen ABN AMRO, ING en de Rabobank. Ze pleiten naast een duurzaamheidslabel bij het kopen van een huis ook voor een klimaatlabel. Mijn collega Wouter van NOS op 3 maakte daar een interactive over, zodat je kan checken hoe jij erbij zit. Wouter vertelt zelf even hoe dat werkt. Je vult je postcode in en dan krijg je te zien wat in jouw buurt de kans is op bijvoorbeeld een overstroming of problemen met je fundering. Dat kan je zien zowel nu als hoe dat waarschijnlijk in 2050 eruit ziet. Als dan blijkt dat je inderdaad risico loopt, dan hoef je in elk geval niet meteen in paniek te raken. Want wat je ziet is een indicatie voor jouw buurt. Dat hoeft niet meteen te betekenen dat het ook in jouw huis specifiek aan de hand is. Dan nog het weer. Het trekt steeds wat regen over vanuit het westen. Klaart het vanavond op. Morgen begint het droog. Smiddags weer regen en een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de voorjaarsvakantie is het vrij druk op de weg. Er staat 100 kilometer file in de regio Noord-Holland. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam voor knooppunt Watergraafsmeer 20 minuten oponthoud. Dat komt door een lange file op de ring van Amsterdam, de A10 Oost en Noord richting Zaanstad. Tussen Osdorp en Zeeburg is de vertraging daar meer dan een uur. Er zijn drie rijstroken dicht. Dat komt door een spoedreparatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevaretsveen een kwartier oponthoud door een auto met pech. A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring 10 minuten.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 Ook het lichaam van het tweede slachtoffer van het brugongeluk in Lochem is geborgen. Bij dat ongeluk vanochtend kwamen twee mensen om het leven. Twee anderen raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. De NS kampt met een storing in de systemen voor reisinformatie. Zo werkt de NS-app niet en borden boven de perrons geven fouten of verkeerde informatie. De spoorbeheerder zegt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Er zou volgens persbureau ANP geen grote vertraging zijn. Duizenden Spaanse boeren hebben in Madrid gedemonstreerd. Dat deden ze vanwege dalende inkomsten... terwijl de prijzen van energie en kunstmest stijgen. Ook vinden ze de Europese klimaatregels te streng. De demonstraties zouden relatief rustig zijn verlopen. Het weer, tot laat vanavond regen. Morgen begint droog, maar later ook weer buien bij 12 graden.